Volgens de Amerikaanse zender was de schietpartij bijna twee maanden geleden voor de deur van een winkel. You see the two men walking in the shadows toward the camera. Behind them, the soldiers they were just talking to emerge. A few more steps and their bodies drop to the ground. Dust shoots up from the bullet hitting the pavement. Een van de slachtoffers was volgens CNN de eigenaar van de zaak. De ander was een beveiliger. Justitie in Oekraïne gaat de zaak onderzoeken. En het gaat nog wel even duren voordat je kan internetten op 5G. Dat snelle mobiele internet zou vanaf september beschikbaar zijn. Maar een commissie adviseert de minister om te wachten tot eind volgend jaar. Komt omdat een satellietschotelbedrijf beweert dat gebruik van 5G stoort op hun apparatuur. Er moet volgens de adviescommissie gewacht worden tot het bedrijf is verhuisd naar Griekenland voordat 5G beschikbaar is. In Utrecht worden morgenmiddag niet vrouwen, maar mannen nageroepen. Het gaat om een campagne tegen straatintimidatie. De gemeente wil mannen laten voelen hoe ongemakkelijk en soms zelfs bedreigend straatintimidatie is. En misschien ontvang jij ook wel een zakcentje van Ome Duo. Ongeveer de helft van de mbo-studenten kan bovenop de studie ook een aanvullende beurs krijgen. Een hoop studenten vragen dat geld niet aan, omdat er veel onduidelijkheid over is. Ook Milan wist niet dat hij er recht op had. Ik ben er eh, toevallig achter gekomen toen ik eh, vorige week aan het aanvragen was voor een eh, aanvullende beurs, of eigenlijk een normale beurs. Toen kwam ik erachter in dikke koeienletters dat ik ook als MBO-student een aanvullende beurs mag aanvragen. Het is wel een paar honderd euro extra op de normale beurs eigenlijk per eh, maand eigenlijk. Dus het is een uh, eh, smaak met geld die ik eh, goed kan gebruiken als student zijnde. Ook vinden veel studenten het te ingewikkeld om het aan te vragen... of ze weten niet eens dat het aanvullende deel bestaat. Dat kun je oplossen, zeggen onderzoekers tegen DUO. Laat studenten gewoon even weten dat ze er recht op hebben. Op die manier kunnen ze de beurs niet over het hoofd zien. Het weer. Vannacht raakt het in het noorden bewolkt. Daar valt morgen ook een spat regen. Verder breekt de zon weer door en wordt het opnieuw 17 graden aan de kust en 23 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een lange file op de A4. Daarna richting Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en Knopen Meer is de vertraging drie kwartier. Er stond een auto in brand.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 Vandaar deze appel en pleidooi voor de vrede van Alaska. Plea for Peace. Welkom bij deze Zandvoort. Draait door live en eh, dat was het dan wel weer eventjes eh, voorlopig. Nou, ik eh, hoop dat ook het computersysteem het een beetje meedoet. Want ik denk dat er weer een, zowaar een update weer staat te draaien. Ja, dan zie ik een rondje komen. En vervolgens duurt het weer vervolgens uren voordat dat weer aan is. Het is echt niet te geloven. Ja, dat, wordt nog, dat wordt nog wat straks als we Alternative FM uh, gaan doen. Nee, het is niet dat de boel gesaboteerd wordt. Maar dus hooguit een, eh, een update die, eh, die ergens eh, staat te lopen. Want Verdonschot weigert op dit moment weer even alle dienst. Dus we kijken of ik dan nog dit kan horen. Ja, ik heb, ik heb wat. Gaat er, gaat er nog wat gebeuren? Ja, inderdaad. Voetjes van de vloer met chic. En dance, dance, dance. En eh, dan is het weer zover. Hij blijft weer dus hangen. Dat is <laughs> altijd leuk. Dus zullen we kijken of er nog, eh, nog een, beetje, een beetje richting in eh, zit. Voorlopig doet hij even helemaal niks. Het is echt weer drama met het hele verhaal. Ja. ja, dan moet je de platen even een beetje kakken.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 I fuck up. You can tell me what you want, I won't but I will not but promise. I promise you that. Yeah. Oh. I promise this'll work if we work on communication, yeah. Might just take a while, but you know I have the patience, yeah. Cause I am just a man that knows what he wants. I love it when you face all of those problems head on. Uh-huh, the confidence was it for me. With those heels, you look six feet. Foxy like the 70s, but honestly, you better me. That's all a brother want from this. Trying to match your confidence. If I don't have the guts for this, I put it in a song like this. I am not the type to go I'm straight up. You're straight up. You know that. I know that. I'll be honest, even when I fuck up. We fuck up. You can tell me what you want, I won't budge. You won't budge. I promise. You promise. I promise. I'm straight up. you know that. I know that. I'll be honest even when I fuck up. You can tell me what you wanna, but I wanna. Promise, promise, promise. Ja, ja, ja, de dame in kwestie gaat uh, uh, muziek eh, maken met Benjamin Fro. Dit was met uh, José Gomez. Uh, Noah ik heb hem eh, eh, van de hand gedaan, maar er is er nog niks mee gebeurd in, in de weekendprogrammering. Ik heb hem macht gelaten bij Rob Harms. Maar die heeft wel een ander gedraaid, Rona Rode. Die, die heb ik hier ook al eerder gedraaid in Alternative FM. Dus straks tussen 7 en 10. Maar dat, dat vonden ze toch wel heel erg aardig, die, dat nummer. maar deze die doet het denk ik ook nog wel. Denk ik als we het eh, mogen beleven de komende zomer ook wel eh, heel erg leuk op de strandpaviljoens. nou, ik ga eens even kijken of er nog eh, weer wat te beleven valt uit de toverdoos. Voorlopig zegt hij not responding. Dus het is weer zover dat, dat er weer ergens een update staat te lopen. Je denkt dat je er eindelijk vanaf bent. Nou, dat wordt straks ehm, een uitzending met hindernissen. Dat uh, verklap ik dan nu maar alvast. Het is even wachten hoor, maar ehm, ja, ik weet het niet. <laughs> er is er is, eh, volgens mij moet er toch wel weer ergens het een of andere geld weer ergens omgekeerd worden in, een, in deze organisatie om weer het nodige aan eh, te schaffen. Want dit is natuurlijk, eh, je, kan, gewoon voeten gewoon op het mengpaneel zetten, denk ik, met dit verhaal. Goed, ik had het net over Noah Lorin. daar heb ik nog wel wat over te vertellen. In de tijd dat meneer Verdonschot toch antwoord gaat geven. die Noah Lorin die is nu met Josie Mark Gomez actief. Maar ze is ook bezig om eh, samen met Benjamin Vrouw eh, nieuw materiaal eh, af te gaan leveren. Dat zal eerdaags gaan gebeuren. Ergens deze komende zomer zal dat zijn beslag moeten gaan krijgen. En dan gaan we dat meemaken. Nou, ik ben benieuwd of uh, Verdonschot nog steeds zin heeft om nog wat te gaan doen. Wacht het even af hoor. jongens. Dit is echt, eh, dit is echt een lange zit hebben, hoor. denk ik eerlijk gezegd. <laughs> Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is met het, eh, met het apparaat. Maar het, eh, doet, het doet niet in ieder geval datgene wat het zou moeten doen. Heel vervelend. Heel vervelend dit. het eindige is dat je dus gewoon moet wachten totdat dat, oom Bill zijn, zijn update heeft naar binnen gehaald. Ja, dat is... Als dat eh, live tijdens een uitzending eh, gebeurt, dan ben je echt eh, helemaal zuur. En dat overkomt mij dus ja, altijd op een, op een moment dat het jou niet uitkomt. Ja, ik weet niet wat het is. ik <laughs> ga eens even de boel afsluiten. Ik denk dat dat misschien wel een beetje verstandig is. Voordat ik... want, want ja, anders gebeurt er morgenochtend nog niks. Kijken wat er gebeurt hoor. Ehm, dit is afgesloten. Dit is afgesloten. Even deze tabblad dicht doen. En zo krijgen we een live verslag van eh, Jaap Koper... die een aantal tabbladen van, een, eh, van het internet eh, dicht aan het doen Kijk, hè, Ik denk, waar zal die toch blijven? Maar goed, ook deze is wel nodig. De Beatles en All You Need Is Love. it can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. en dan eh, ga je er niet nog eens een keer in trappen... dat, eh, dat ik eh, straks weer voor <laughs> verrassingen kom te staan. Ja, dat is echt niet te geloven. Maar goed, deze moet zeker ook nog even gedraaid worden. De Beatles met All You Need Is Love. Ehm, tot aan de halflijnen van het nieuws van half zeven. Ik zou zeggen, draait gewoon uit. En gaat gewoon wat lekker anders doen. kijk naar buiten en geniet van het weer. Dat zou ik doen, want het, dat is gewoon zwaar ui. Billy Eilish, die gaat het opvullen met My Future. and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone.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 Wiersma wil tijdelijk hulp van buitenaf inschakelen, maar critici vragen zich af waar die extra handen gevonden kunnen worden in deze krappe arbeidsmarkt. Het waterschap Limburg gaat zandzakken in beken en waterlopen leggen om het water vast te houden. En stuwen worden in de hoogste stand geplaatst.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 Nederlandse band. Komen uit Rotterdam en eh, ze presenteren 27 mei hun debuutalbum. Heet Elephant. En eh, ze zijn eh, al redelijk op weg. Ze zijn al bij Radio 2 geloof ik geweest bij Giel Belen. En ik denk ook dat ze zowaar bij 3FM ook al een bezoek heeft gebracht. Om daar al het nodige te laten horen. Maar goed, dat terzijde. Dit is misschien een wat minder bekend van uh, nummer van Diana Ross. Maar hij is wel heel erg leuk om naar te luisteren. The Muscles. His head down to his toes. Eric Clapton met She's Waiting. Komt van een album eh, die geproduceerd is door Phil Collins. Maar dat had je wel begrepen. Kim Wild met The Second Time. dat het over eh, de vrije wereld gaat, moet ik je toch een beetje uit de droom helpen. Dat is eh, toch geen sinds het eh, geval, want Neil Young had er een hele andere strekking mee met dit nummer. Namelijk de misschien of meer wat sociale maatschappelijke ongelijkheid wat hij aan de kaak stelt. En dat verpakt in een stevig nummer. Dat is een beetje toch het uitgangspunt van Rockin' in the Free World. En daarvoor hoorde je trouwens Kim Wild met de nummer The Second Time. We hebben er nog eentje. Die is ook wat, eh, wat minder bekend. Maar is wel heel erg eh, leuk om daarna te luisteren tot aan het nieuws van 7 eh, uur. En dat is Maximil Park, een Britse band. Dit is ook al wel een tijdje geleden uitgebracht. Ik denk een jaar of drie, vier terug. En ze komen uit de buurt van Newcastle, Tynemouth. Daar komt die boot aan van uh, naar Newcastle.